Uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Tegen vier verdachten in het Amsterdamse liquidatieproces... is in hoger beroep levenslang geëist. Het gaat om Dino Soerel, Jesse R., Siegfried S. en Mohammed R. In totaal staan er tien verdachten terecht voor zeven liquidaties. Vooral voor Soerel is de zaak belangrijk. Eerder werd hij vrijgesproken als opdrachtgever van liquidaties... maar het OM denkt nu genoeg bewijs tegen hem te hebben... met een nieuwe kroongetuige, Fred R., tegen hem is 14 jaar cel geëist, maar omdat hij al twee derde heeft uitgezeten... vindt justitie dat hij onmiddellijk moet vrijkomen. Hevige regenval blijft Engeland en Wales teisteren. Veel mensen zitten zonder stroom en wegen zijn onbegaanbaar. Ook op het spoor is het chaos door omgevallen bomen op de rails. Het noodweer is inmiddels weggetrokken, maar er wordt nog steeds gewaarschuwd voor overstromingen. Een man uit Voorthuizen bij Amersfoort heeft vier jaar cel gekregen... voor het jarenlang misbruiken van drie minderjarige jongens. Daarvan is één jaar voorwaardelijk. Ook moet de man een schadevergoeding betalen van ruim 25.000 euro... en moet hij zich laten behandelen. Twee slachtoffers waren nog geen twaalf jaar oud toen het misbruik begon. Lufthansa schrapt morgen bijna 900 van de 3000 vluchten omdat de piloten staken. De actie treft 100.000 reizigers. De Duitse pilotenvakbond eist een salarisverhoging van 22 over de periode 2012 tot 2017. En de man van 18 die bijna twee weken geleden in Amsterdam-West werd doodgeschoten... was vermoedelijk een onschuldige omstander bij een ruzie op straat, zegt de politie. Twee mannen raakten gewond bij de schietpartij. Ze zijn inmiddels vrij, maar blijven verdachten. Vanavond is er aandacht voor de zaak in opsporing verzocht. Het weer dan nog, het is vrijwel overal droog en vooral in het westen schijnt de zon. Het is ongeveer 13 graden. Morgen mogelijk eerst wat lichte regen en dan blijft het bewolkt. Vanaf donderdag droog, af en toe zon. De maxima gaan dan wel omlaag naar 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staat file op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum 4 kilometer.